seeks his smells extremely well, and he lets nothing slip him by. Hashish and coke and illegal smoke. When he's on the job, there's no escape. Hashish, the drug sniffing? Hashi Chris Victoria Thewe, de Chris en Vicky Friday Show. Ja, en dit is Lucian eh, Lucia Geefkes in de Chris en Vicky Friday Show. En ja, de eh, Thaise politie heeft afgelopen week in een flat in de hoofdstad Bangkok voor ruim 23 miljoen euro, oftewel 70 kilo aan drugs in beslag genomen. Vandaar dat we dit uur begonnen met Hashi, de drugsniffing K9 van natuurlijk Arling en Cameron. En het weekend is weer begonnen. We beginnen met Jackal en de Lumberjack. Speciaal voor jou hier op 501. en de lumberjack. Op 501. Oh ja. Yeah. we zagen even het weekend midden. Gaan we verder met de Chemical Brothers. Alright, reversed. Hier op jouw 501. Ja, ja. por um Wolverine! Ja, de Chemical Brothers. All Rights Reversed. Ja, en straks zijn we natuurlijk om half zeven het weekend weerbericht. En natuurlijk heel veel serieus nieuws. En als we even wachten om zeven uur, de gabberplaat. Maar hier is eerst niemand minder dan Madonna. I'm sorry. Metallando, weet ik wel, de Pet Shop Boys remix. Hier op jouw radio 501. is helemaal geen Madonna. Dit is een heel lelijk nummer trouwens. Ja, dit is Madonna met I'm Sorry, de Pet Boys remix. Speciaal voor jou. En hij slaat lekker over. Speciaal voor, ja, voor mensen die... Ja, dit gaat beter. Oh, dit is toch weer... Oh, wat een succes allemaal. Gaan we verder met een nummer. En dat is van niemand minder dan David Bowie. David Bowie. Hello, Space Boy! David Bowie en de Pet Shop Boys. Hallo Boy. Hier op jouw radio 501 gaan we verder met mijn favoriete spelletje. Gran Turismo. De Cardigans. Met my favorite game. Hier op jouw radio 501. In de Chris en Vicky Friday Show. My favorite game. Afijn, het is weer tijd eh, voor heel serieus nieuws. En eh, ja, eh, terwijl we daar even over nadenken, over dat serieus nieuws, gaan we even tot onze publiek richten. dit weekend is natuurlijk weer iedereen maar zich klaar. Dit weekend is namelijk het Record Store Day. Dat is morgen natuurlijk in Amsterdam zijn heel veel winkels open. Ik zou gaan gewoon checken. Heel, in heel Nederland zijn er eh, platenzaken open met optredens en gewoon speciale aanbiedingen. Speciale uitgaven, een vinyl, en cd. En eh, dat is ook de reden dat we nu allemaal uh, eh, mp3'tjes draaien natuurlijk. um, <laughs> ja, wat, wat hebben we? Serieus nieuws. Michael Jackson is dood. Dat hebben, dat hebben onderzoekers van de Universiteit van Mainz uitgevonden. Eh, ze constateerden dat eh, Michael Jackson al een tijdje van het podium eh, was verdwenen en gingen toen een onderzoek instellen. En wat bleek, ze hadden bepaalde dossiers doorgenomen, de kranten en de tv-berichten. En ze hebben echt diepgaand onderzoek gedaan en hebben de conclusie getrokken dat Michael Jackson was al zo lang uit dat beeld gebleven dat hij waarschijnlijk dood zou zijn. En ja, dat hebben ze dus gepubliceerd. In allerlei vakbladen is dat ook gepubliceerd. En zoals Science daar is. Afijn, ah, wat, eh, wat nog meer eh, speelt, dat is natuurlijk het volgende. ja, in andere tijden, daar gaat het even over het geschiedenisprogramma en natuurlijk van de VPRO. Het met een, de, een nipkoopschrijf. Met een. Het met een nipkoopschrijf bekroonde televisieprogramma Andere Tijden blijkt het archiefmateriaal waarop het programma gebaseerd is in sommige gevallen zelf te maken. Dat kwam aan het licht nadat familieleden van de programmamakers de journalisten herkenden in fragmenten die volgens presentator Hans Goedkoop de voltooiing van de afsluitdijk zouden laten zien. Zo zou beeldredacteur Ruud Vermolen met een voorplaksnor en een grote scherp figureren in een van de fragmenten. En ook de presentator zelf is in meerdere fragmenten te zien als bestuurder van een zware kraan. Het nieuws werd bekend nadat op verschillende weblogs melding werd gedaan van bedrog. De makers van andere tijden zijn niet gebeld voor commentaar. Enfin, eh, we gaan verder met muziek natuurlijk speciaal voor jou. Eh, we gaan nou luisteren. Dat is natuurlijk Barry White. Dat eh, speciaal voor mensen die daarvan houden. Barry White dat is een geweldig nummer trouwens. It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me. Ja, wat een heerlijk nummer is dat. We gaan er helemaal naar luisteren met alle oren en alle neuzen. Voor zover de neusvleugels meeklinken. Hier komt Barry White ja, met dat nummer wat ik al eerder eh, benoemde natuurlijk. me by surprise. When I turned and looked, I saw that message in your eyes. There you were, out there on the floor. The way you move, girl, only made me want you more. I did not know you had me hypnotized to the movement of your body dancing in my eyes. I know I had to hold you make you mine. Don't want to control you, just have a good time in ecstasy. When you lay down next to me, oh, no no, ecstasy, yeah. When you lay down next to me, I find it hard for me to concentrate. If I don't make my move, now, it might be too late. I've got to make sure you don't get away. After all you done, girl, to make me wanna stay. All my life I've been searching for a star. Now my searching's over, and here we are, living in ecstasy. Yeah, when you lay down next to me when you lay down next to me. en dat is Iels. Hospital Food. Daarvoor hadden we Barry White. It's ecstasy when you lay down next to me. Ja, en dat was natuurlijk Eels, dat zei ik al. En we gaan verder met het... Het Radio 501 Weekend Weerbericht. Ja, en het is het weekend weerbericht eh, van dit weekend. Eh, speciaal voor eh, mensen... en iedereen denkt natuurlijk... Eh, ja, inderdaad. Ja, Iedereen denkt natuurlijk... Eh, mooi weer, het zonnetje begint weer te schijnen. Maar ik moet helaas jullie teleurstellen. Eh, hoewel de temperaturen vandaag wel aangenaam waren... zullen de temperaturen ook dit weekend weer gaan dalen. ja, in de nachten zullen we wel weer te maken krijgen van tot lichte tot matige vorst in het oosten van het land. en natuurlijk af en toe een druppeltje regen of natte sneeuw overdag. En eh, natuurlijk, eh, ja, ik hoop dat ik ga het beter weer willen voorspellen, maar eh, dat kan ik niet. En eerlijk gezegd kan ik helemaal geen weer voorspellen. Dus, het weekendweerbericht, nou ja, morgen is in ieder geval warm in diezelfde ja, platenzaken natuurlijk hier in Amsterdam en natuurlijk in Utrecht, Groningen. Kijk even op www.recordstoreday.nl voor alle informatie over Record Day en alle speciale uitgaven natuurlijk. Eh, de volle laag zal ook aanwezig zijn op Record Store Day uiteraard. Om allerlei platen te kopen, nieuwe dingen. En eh, verslag te doen wellicht. Wat eh, interviewtjes en dat soort dingen. gaan we verder even met een favoriete film van mij. In ieder geval met nog minder dan een acteur. Waarvan de naam even ontschoten is. Hoe heet je ook alweer? Die charmante, ja, onhandige man speelt hij altijd. Ehm, in ieder geval de film About the Boy. Ja, Chris zou dat weten, maar Chris staat hier niet. Hier staat Lucien in de Chris en Vicky Friday Show. Maar dat neemt niet weg dat wij doorgaan met een nummer eh, van eh, deze film, eh, About a Boy. Badly Gone Boy heeft de hele soundtrack gemaakt. En met die reden is, is dit ook van hem. Dan gaan we luisteren naar Badly drawn Boy. Peak You Reach. A Badly Drawn Boy, A Peak You Reach uit de film eh, About a Boy. Matthew Grant, ik weet uiteindelijk weer hoe die heet, die man. Eh, ja, toch een leuke acteur, ik weet niet waarom, maar eh, hij is zo sympathiek en zo, en zo onhandig en niet mannelijk. En, uh, ja. Bekend van heel veel andere films natuurlijk. Maar ja, één film is genoeg. Gaan we verder met een nummer Hell Songs. zo is de band en het is een oud nummer maar een nieuwe uitvoering. Symphony of Destruction. rumble and world powers fall, A wearing for the heavens. A peaceful man stands tall. He stands tall. He stands. destruction. te maken. Kom even even uit. Ze zegt, joe. Ik zeg, ja, strakjes. Nog geen vijf minuten later zegt ze, ik heb koffie gezet. Moet je ook een pakje? Ja, strakjes. Ik was het net vergeten, zegt ze. Kom, we gaan boodschappen doen. Ik zeg, ja, strakjes. Want ik moet eerst nog even dit liedje afpakken dat ik eerst nog even dit liedje afpakken. Ik moet eerst even dit liedje afpakken. Oh! Even laten zegt ze, er is visite, kom je er gezellig bij? Ja, strakjes! maar het zijn de koude makkers die een biertje komen drinken. Ik zeg, oké, okay, want ik moet eerst nog even dit dingetje afpakken. Ik moet eerst nog even dit dingetje afpakken. Ik moet eerst nog even dit dingetje afpakken. Zo, de koude makkers waren dat. Zo, wat is dat hier dan? voor een Ja, ja, ja, ja, dat is pokherrie van de koumakkers dus. Ja, strakjes! En eh, ja, mensen die met andere mensen in huis wonen, die eh, zullen dat wel weten natuurlijk hoe dat gaat. En ik vraag me af hoe de staat dat doet, want die wonen ook met elkaar in één huis. En eh, ja, die hebben weer die nieuwe platen natuurlijk vorig jaar, Machinery. Het is alweer oud nieuws, maar ja... Ze dus moeten toch met elkaar zien om eh, te gaan. En hoe gaat dat dan? Hoe wringt dat? Hoe wringt die schoen? Of uh, hebben ze ook wel eens van, nou, ik ga even op mijn kamer zitten en eh, ik kom straks wel even koffie drinken, gezellig met z'n allen. Hè? Ik ben niet met je getrouwd. Nou, en daar gaat dit liedje natuurlijk over. I'll never marry you van de staat. Give it a go van Dog Called Phoenix. Eh, formatie uit Amsterdam. En eh, ja, ze hebben, ik heb eens een keer live zien optreden. Ze, ze waren met z'n drieën. Ze bestaan niet meer helaas. Helaas, ze hebben wel nieuw materiaal uitgebracht uh, eh, onlangs. En dat draaien we natuurlijk aanstaande zondag in de volle laag. Speciaal voor jou. nee, maar dit zijn drie keurig geoutilleerde, ja, van die lekkere geswanjeerde mannetjes. met z'n drie op het podium. Echt een te gekke formatie was dat. Jammer dat ze niet meer bestaan. Maar dit was Give It A Go van Dog Old Feelings. En eh, No Doubt eh, dat ze misschien nog een keer terugkomen. En wie ook No Doubt is, is eh, de band die Platinum Blonde Live heeft gemaakt. Gewoon, dat hebben ze gewoon gedaan. Speciaal voor jou hier op 501. Hier is No Doubt Platinum Blonde Live. Liam Coxon, what he's got. Well, what he's got diabetes. Diabetes is een ernstige ziekte. Bent u 45 jaar of ouder, dan heeft u misschien een verhoogd risico op diabetes.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 Het gevoel van geluk en het houden van je partner, dat wil je je hele leven lang vasthouden. Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen.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 Nou, komt dat er even goed uit. Hier is jouw... De gabberplaat. De gabberplaat. Tering, is gabbertje, rare gabbertje. Oh ja, natuurlijk Happy Hardcore. Ah, dan krijgen we toch onze dozers. <laughs> Eh, Oké, eh, nou eh, in ieder geval wat draaien we nu? Uh, TNT met Marchina, dat lijkt me nou een mooi plaatje. TNT bekend natuurlijk van de La Cuca Marcha. En op de maxi-single, ja die had je toen nog natuurlijk, een eh, soort EP'tje eigenlijk. Stond ook eh, Martina, een van de gezellige Braziliaanse dansplaats. Nou ja, dat moeten we gewoon even naar gaan luisteren, dacht ik zo. TNT dus uit eh, Brazilië of Argentina, ik weet het niet. Ergens uit Latijns-Amerika, wat maakt het allemaal uit als je maar lekker kan dansen. Dus we zeggen, put your dancing shoes on. En betreed het dansplatform en ga lekker dansen op. Lekker... Ja, Braziliaans. Dit is toch Portugees? Braziliaans? Martina. Dit is deze week de Radio 501. Laat voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek. Echte muziek. Je mag ervan genieten, maar dan moet je met me mee. Ik ken smile op mijn gezicht, elke dag, every day. twee, want door jou wordt mijn wel twee keer zo breed. Ja, de plaat voor je hoofd. Piccolo en Smile. En welkom in het tweede uur van de Mickey en Vicky. Ja, oftewel de, de Mike en Victoria Friday Show. En dit is Lucian Greefkes op de radio, radio, radio. Ja, en we hadden net even de gabberplaat die niet echt een gabberplaat was. Inmiddels hebben we wel een verzoekje binnengekregen voor Mokum de Melkwartstuur. En daar zullen we aan het eind van het uur wel even een gezellige mop van draaien. Als we die kunnen vinden, tenminste in onze gigantische collectie. Dat is natuurlijk altijd weer een hele prestatie. Gaan we verder met een nummer eh, ja, dat bekend is in, eh, in eh, Zuid-Amerika. En Zuid-Amerika is natuurlijk een land. Zuid-Afrika bedoel ik natuurlijk, want ik denk Zuid-Amerika is helemaal geen land. Dat is even voor de mensen die dat nog niet wisten www.wikipedia.nl. En daar kun je heel veel informatie vinden, ook over Zuid-Afrika. Waar die antwoord vandaan komt. En een van de hypes op internet was wel Enter de Ninja. En dat eh, gaan we nog even draaien. We zitten toch wel een beetje in de hip-hop mood. En toch een beetje rampenstamp. Nou, dan zijn we helemaal klaar. Dit is die antwoord met. Die antwoord, moet ik natuurlijk zeggen. Enter de Ninja met uh, eh, Jolandi Vessa. Overigens een heel markante, iel fragiel wit meisje verschijning. Heel klein ook trouwens. No fucking it down, I'm cutting down anyone on my path. Trying to fuck up my game with razor sharp political throw stars. Get my flows on horse. Style, wild, out of control. Ninja scope, fuck the roof. Style, rough rounds and tough times met fuck all course. Till I hit triple seven at the ATM, straight famine feast. When you're living on the razor edge, stay sharp, sharp, rolling with the SOS. High energy, you never seen Zeph so fresh. Oh, uh, when we mark, check hard, that flows flex. Yo, we the must up. not fucking the press. We not like the rest, my style is UFO. Totally unknown, you can't fuck with my new Zeph flow. I'm hard to miss, you're going to this, you're going to that, you fucking who said so. I do it a lot, too hot to handle, too cold to hold. You can't fuck with the chosen one. I, I, I, I want want I'm a ninja. fuck with my Game Boy or I'll boost you. Life is stuff when I get stuck on my diamonds up, I boost through. Till I break, break, break on through to the other side. Fantastically poor with patience like a stalker. Ninja is hard all. Been cut so deep, feel no pain is not sore. Don't ask for cockle, you get what you ask for. I'm like a wild animal in the corner, waiting for the break of dawn, trying to get through the knot. Just a man with the will to survive. My blaze swing free, decapitate a hater with amazing ease. This is not a game, boy. Don't play with me. I work more mark saber like a wild fucking savage from the dark side. Danger, yin through the yang. Totally hot deck ninjas, motherfucking big in Japan. I seen the future, but I never got nothing in my hand. Except a microphone, big dreams, and a plan. Fly talking, skywalking like a ninja. this is like the coolest song I ever heard in my whole life. Fuck all of you said I wouldn't make it. They said I was a loser. They said I was a no one. They said I was a fucking psycho. But look at me now, all up in the interweb. Worldwide, 2009, Futurista, Enter the Ninja, Yo Landy Fusser. Eh, wat een eh, ontzettend toffe track van uh, eh, Philistine is dit, The Sinking Ship. En we kiezen even een rustmomentje met gitaar. Laura Marling komt hier aan met Tap at My Window. schoon onlangs een heel mooi concert gehad in Paradiso. Daar had je natuurlijk bij moeten zijn, net als ik. He taps at my window, willing that I let him in. I don't think I will though. mistaken, I won't tell him again. Maybe I'll write him a story, and maybe I'll fall asleep in his arms. Maybe I'll wake up lonely and falling away again. And until you calm me down, I'll race around this town trying to find Oh, an emotion you cannot deny. And I will not have him treat me this way. And mother, I blame you every inch of the being you gave. For I have become you, and I know every part of your game. And Father, I love you bitter way. I cannot forgive you for bringing me up this way. Maybe I'll write them a story, and maybe I'll fall asleep in his arms. Maybe I'll wake up lonely and fallen away again. And until you calm me down race around this town till you me down. race around this town, trying to find. emotion you cannot deny. I will not have them treat me this way. So tap at my Maybe I might let you in. I don't think I will, though. My heart's taken, I won't tell you again. 19 jaar en dan dat, dat soort dingen al maken, dat is toch ongelooflijk. Denk me niet bij na, we genieten gewoon van de muziek. En we gaan verder even met tondeuze muziek. Matmos met Germs Burn voor Derby Crash. En eh, wacht even tot het einde, want daar hoor je helemaal die analoge electro. Even weer een stukje electro voor de luisteraars. yeah. Het pure genot van het ondeuzen. Nou, dit is echt de gabbermuziek natuurlijk. Dit had ik gewoon moeten draaien. Mokum uh, komt niet meer. Dit was gabbermuziek. Hier is Bressy met Turn This Thing Up we Get Funky Again. Bressy op 501 in de Chris en Vicky Friday Show. experience. Wait until tomorrow. en het is er even tijd voor eh, heel serieus nieuws. Eh, boetes voor eh, peristaltische bewegingen. Het kabinet wil peristaltiek strafbaar stellen. Iedereen die na 1 augustus nog peristaltische bewegingen maakt, riskeert een boete van 75 euro per overtreding. Eerder werden ademhalen, gezichtsuitdrukking, spijsvertering, stofwisseling en even ergens anders gaan staan opgenomen in het wetboek van strafrecht. De scooters werden aangewend om de nieuwe dienstauto van de minister-president te bekostigen. Nou, fantastisch. Mooi ritme ook dit. Heel mooi. Mooi filler, eh, Mike. Eh, gaan we verder met Josh Stone Fell in Love with a Boy. Geen peristaltische bewegingen maken op dit nummer. Mag niet meer. says you are right, Oh, I must be fine, cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside. Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. Ah, ah, ah. time. Can't think of anything to do. My left brain knows all love is fleeting. He's just looking for something new. I said it once before, but it bears repeating. was natuurlijk een nummer van eh, ja, de White Stripes natuurlijk. Eh, gaan we verder met een nummer van India REA Video. En dit is de Trippin' Remix op jouw 501. times I want. of a life learned lesson I was sent here to share with y'all. So get in where you fit and go on to shine. Clear your mind, now's the time. Put your salt on the shelf, go on and love yourself, cause everything's gonna be alright. Dion Warwick was dat met Welcome By. En hier op jouw Radio 501 gaan we door met Ground Drive, I Believe In Love. Dus blijven vooral in geloven dit weekend. Eh, het weekend is weer begonnen, wat is het heerlijk niet. Ground Drive hier, I Believe In Love. Plaat, Ground Drive. Ja, Grand Drive is dat. Uit eh, Australië komt deze tweekomige band. En je zou kunnen zeggen dat Neil Young daar eh, zit te zingen, maar nee, dat is niet waar. Danny en Julian Wilson zijn dat. Amerikaanse muziek, dat is hun eh, passie. En hier zijn de Ditty Bobs met Skinny Bones. shake. Rattle what not. got to shake. is jouw weekendopening op Radio 501. Ja, jouw weekendopening. En dat was eigenlijk alweer jou, bijna jouw weekendopening. Straks gaan we door met Arwin Time. We gaan Arwin Ando Rocks. En dan gaat hij kaarten weggeven voor Steven Engel in Manifesto in Horen. Volgende dag. Dat is dus zaterdag. En eh, natuurlijk, je hebt ook een gast van Young Stars Festival. Dus blijf vooral luisteren naar jouw radio 501. En wij sluiten hier af met Jos Brink, die ons allen toedicht. Pas goed op jezelf. Eh, ja, ik zou zeggen, dat helemaal in natuurlijk van de Chris en Vicky eh, Friday Show. Volgende week zijn ze er alle twee weer. Speciaal op jouw Radio 501. Dus dan, eh, ja, dan kun je eigenlijk alleen nog maar naar mij luisteren op de zondagavond tussen 6 en 8 in de volle laag. Hier is Jos Brink met Pas goed op jezelf. Pas goed op jezelf. Dat zeg ik bij het afscheid als een laatste groet. Pas goed op jezelf. Vergeet niet om te doen wat je het liefste doet. Maar denk aan een ander, vergeet egoïstisch plezier. Denk ook eens aan hem of aan haar op je eigen manier. Pas goed op jezelf. Dat zeg ik bij het afscheid als herinnering. Pas goed op jezelf. Je was er toch van plan toen je van huis afging. Wees daarom voorzichtig, denk even aan wat ik je vraag. Je weet het, pas goed op jezelf. andar. la. denk aan een ander vergeet egoïstisch plezier. Denk ook eens aan hem of aan haar op je eigen manier. Pas goed op jezelf, dat zeg ik bij het afscheid als herinnering. Pas goed op jezelf, je was het tot van plan toen je van huis afging. Wees daarom voorzichtig, denk even aan wat ik je vraag. Je weet het, pas goed op jezelf. Vandaag. Dag.